uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De beurzen in Azië zijn na een onrustige beursdag lager gesloten. Tokio eindigde zo'n 6 lager. In Hongkong was het verlies 3,8 In China waren de verliezen minder groot. Dat land lijkt zich te herstellen van de coronacrisis. De beurs in Australië sloot ruim 4 hoger nadat de regering en de centrale bank maatregelen hadden aangekondigd om de economie te steunen. De Europese beurzen en Wall Street hadden gisteren de slechtste dag sinds de beurskracht van 1987 met verliezen van zo'n 10 procent. De oppositie in de Tweede Kamer heeft forse kritiek op de Nederlandse corona-aanpak. Bleek tijdens een debat dat tot diep in de nacht duurde. Met name het besluit om de scholen open te houden stuitte op weerstand. PVV-leider Wilders diende een motie in om de scholen te sluiten... maar die kreeg alleen steun van een deel van de oppositie. Een andere motie van Wilders haalde het wel. Daarin sprak de Kamer uit dat ouders die hun kinderen thuis houden... geen boete moeten krijgen. Medewerkers van jeugdzorginstelling De Hoenderloog leggen vandaag 24 uur het werk neer. Ze protesteren tegen de aangekondigde sluiting van de instelling. De medewerkers zouden met de bus naar Den Haag gaan om te praten met minister De Jonge... maar dat is vanwege de coronamaatregelen van de baan. De Gelderse zorginstelling gaat onder meer dicht vanwege de slechte financiële situatie. In Christchurch in Nieuw-Zeeland is stilgestaan bij de bloedige aanslagen van een jaar geleden. Een terrorist opende het vuur in twee moskeeën en doodde 51 mensen. Premier Ardern was bij een vrijdaggebed met leden van de twee moskeeën. Ze noemde de aanslag van vorig jaar een van de donkerste dagen van het land. Zondag is er een nationale herdenking in een stadion met waarschijnlijk duizenden mensen. Premier Ardern ziet nog geen reden om die niet door te laten gaan. Het weer, eerst veel bewolking en regen. Vanmiddag wordt het vanuit het noordwesten vaker droog en dan is er ook wat zon.